Kamp met het NOS Journaal. Internationaal is met verontwaardiging gereageerd op het door Israël gebruikte geweld tegen Palestijnen in het grensgebied met de Gazastrook. Het dodental aan Palestijnse kant stond aan het begin van de avond op 52. Palestijns medisch personeel telde ruim 2200 gewonden, van wie daar vele schotwonden hebben. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International noemt het optreden van Israël een schending van de internationale afspraken. Volgens Amnesty doodt het Israëlische leger Palestijnse betogers soms opzettelijk. In verband daarmee gebruikt de organisatie het woord oorlogsmisdaden. Salah Abdeslam gaat niet in beroep tegen zijn veroordeling tot 20 jaar gevangenisstraf in België. Hij kreeg de straf voor zijn betrokkenheid bij een schietpartij in Brussel. Daarbij raakten in maart 2016 verschillende agenten gewond. Abdeslam is de enige overlevende dader van de aanslagen in Parijs in november 2015, waarbij 130 doden vielen. Na die aanslagen vluchtte hij naar Brussel, waar hij in maart 2016 werd gearresteerd. Voorafgaand aan die arrestatie vond de schietpartij plaats waarvoor hij vorige maand werd veroordeeld. Abdeslam zit gevangen in Frankrijk in afwachting van het proces over de aanslagen in Parijs. Wereldgezondheidsorganisatie WHO wil dat er een eind komt aan het gebruik van transvetten. Het bestanddeel dat onder meer gebruikt wordt in snacks, koekjes en gebak verdwijnt als het aan de organisatie ligt de komende vijf jaar wereldwijd uit het voedselaanbod. Transvetten verhogen het risico op hart- en vaatziekten. Ze worden gebruikt bij het harden van plantaardige oliën, bijvoorbeeld bij het maken van margarine. Voedselproducenten gebruiken transvetten om de smaak en houdbaarheid van producten te verbeteren. In Amerika is actrice Margot Kidder overleden. Ze speelde in de jaren 70 Lois Lane in een aantal Superman-films met Christopher Reeve. Later was ze vooral politiek actief. Ze woorden voor de actie voor de democraten en voor het milieu. Kidder is 69 jaar geworden. Het weer, vannacht is het helder, ook al kan hier en daar mist voorkomen. Morgen begint de dag zonnig, maar later trekken er wat wolken voorbij.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 I never should have left you there. Boy, this traffic is making me sick. Boy, I can't wait to have you near. gotta hurry, hurry, hurry now. Quick, quick, quick. Just step on the I don't wanna miss this. This opportunity will only come once in my life. Cause I don't wanna miss this See what you're bringing me, boy future. You make me wanna say. By you Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Ain't ready for this. Oh shit! Oh! It's me, Becky.